Ook zwerfkatten kunnen met de nieuwe regels makkelijker herkend worden... want dat zijn dan degenen die niet gechipt zijn. Het kost jaarlijks zo'n 5 miljoen euro om kwijtgeraakte katten op te vangen. Opnieuw gaan er wapens naar Oekraïne. Zweden levert 50 panzervoertuigen. Intussen groeit de druk op Duitsland om ook mee te doen. Dan gaat het om zware Leopard-tanks waar Oekraïne om heeft gevraagd, vertelt mijn collega Giem Balduk. Het probleem is dus dat, dat heel veel landen willen hun, Leopard-tanks aan Oekraïne geven, waaronder Finland en Polen. Maar omdat er een exportvergunning op zit, moet Duitsland daar toestemming voor geven. Nu gisteravond kwam weer het bericht dat Duitsland dat wel zou willen, maar alleen op voorwaarde dat Amerika ook hun tanks weer gaat leveren. Dus iedereen eh, wijst naar elkaar. Morgen komen alle defensieministers van de NAVO-landen bij elkaar om te praten over meer wapens voor Oekraïne. TikTok gaat de accounts van onder andere de Nederlandse publieke omroep een label geven. Dat moet aangeven dat de organisatie achter het account geld krijgt van de overheid. Naast de NPO gaat het ook om publieke mediabedrijven uit 40 andere landen. TikTok doet dat om transparanter te zijn, zeggen ze zelf. Even wachten! Nog even wachten! Even wachten nog! Ja, pizza in Amerika proberen ze de grootste pizza ooit te bakken. Op het boodschappenlijstje staat 6000 kilo deeg, 2200 kilo tomatensaus, 4000 kilo kaas en maar liefst 630.000 plakjes salami. Look, I mean, look at the size. It's a giant pizza. It's going to be like 68.000 slices of pizza when we're all done. Ja, ze zijn dus met een groot team. De pizza is goed voor 68.000 pizzapunten. Nadat ze zelf even testen of hij wel lekker is, doneren ze straks de rest aan de voedselbank. Het weer gaat je 4 aardig wat zon, maar ook wat wolken en kans op winterse buien.